Tot zover het radionieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat. FM. What's up, girl? He stood me up again. Again? Mm -hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much? Yes, honey. I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me. I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately? En jawel hoor, hier zijn we weer. Na een weekje vakantie is het de Funky. Tot 7 uur vanavond. De Funky van de zaterdagavond en van de Langstraat natuurlijk. Dit is Langstraat FM Funk Night. van haar LP Controller 1986. Dat was Janet Jackson als de opener. Vanlangs hadden we een Funk Night aflevering 125 op deze 11 april 2020. En dit komt uit de playlist Man at Play, Dr. Jam in the Slam. MJ. He's taking his team all the way. He leads them through the NBA, He's scoring big points in every way. Cause he can do it, he can do it in the slam. He can do it, he can do it in the slam. near the hoops in NYC. Got my basketball when he was only three. Went all through school, then got his degree. The man's a legend, yes sir. His MVP was for awesome plays that made a league of the ABA. In every game he played first rate, then he got his license to operate. Operate, operate, operate. Operate. The man spent the years of his internship flying cross court like a rocket ship. One night he DT to go. The alien says he needs a name in order to play the basketball game. And judging by the kind of teams he's would propped, it was only befitting to call him Doctor. They should call him Doctor, yeah. Cause he can do it, he can do it in the slam. They should call him Doctor, yeah. He can do it, he can do it in the slam. One time. Blacks and Moses to help them play. Then he wrote the commandments, and now they say this team's for real. Now shout steal. On the court, they really click. They'll even take away your first draft pick. Aims at the hoop, puts the ball through. Got to do what he's got to do. Cause he can do it. He can do it in the slam. Hey, Oh yeah, he can do it. He can do it in the slam. Watch him dribble. abandoned basketball. He's concerned about the world's condition, the cost of oil and malnutrition, about people together, about people alone. Who you gonna believe about the ozone? About the kind of people you're gonna find when you reach the year 1999. 1999. Doc thinks of education around the nation, studies legislation and desegregation. He reads the Bible, he's a sharp dresser, and it doesn't hurt the way he plays under pressure. They should call him Dr. J. he can do it, he can do it in the slam. They should call him Dr. J. He can do it, he can do it in the slam. geen Star Points. <laughs> Heeft alles met stars te maken in ieder geval. Dit ook. Cheek is it. Souvenir 1980 bij Langstraat Funk Night. Rebels we are. stuck on a rug like I be on a bug. I see a plug in a tub and all the people you muck. Yo, blood slow up, you're moving much too fast. You'll overheat your feet and cause a big but not a blast. Like rock, I get down with the news around. Cause you know it's too smooth, it's the best in town. Ring, hello, let's go out tonight. Got a better idea, let's just thug rug right. Alright, alright, alright. Check it out, this is what it's about. Being cool, grooving smooth by thugging a lot. There's nothing better to watch than a thug on the street. That can really work his body, thug, shuffle his feet. If you can thug rock right, you see it's twice as nice. No need to stand around just shooting dice. Thug rock to the music and play it loud. Hey baby, what you doing? Looks pretty smooth. It turns me on, gets me hot, makes me wanna groove. The rock, get down, spread the news around. Cause you know it's too smooth, it's the best in town. Get up and do your thing. You can run with the rest of your TR gang. You can run, still have fun, and get the job done. Hit him with a thug rock, who needs a gun? A thug rock, a thug rock. cause I know I could. And I won't say I wouldn't cause I know I would. T-H-G-R-O-C-K. I'm ready, thug rock, baby, lead the way. Oh, you ain't bad, you ain't nothing but a thug. McMuggin, McMuggin, McMuggin, Take that tack tick-tack, and give me a thug, a thug rock. Thug rock, thug rock. Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, to the tech and tick thug and give me a thug, a thug rock, a thug rock, a thug rock. Thug rock. Thug rock. Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, Mick Maggin, to the tech and tick thug and give me a thug, thug rock, thug rock. Thug rock. Uh. Ah. McMugger, me by Mugger McMugger. To that second, tick, second, give me a thug. Thug rock, thug rock, thug rock, Mick and Mick Muck and Mick Muck Mick Muck that and tick that and give me a thug Thug rock, thug rock Ooh Mick and Mick thug rock, thug rock, thug rock. with mine. Tick tock, tick tock, tick and give me a thug, thug rock, thug rock, thug rock. Mick Maggin, Mick Muggin, Mick Muggin, Mick Mug. Tick tock, tick tick tock, and give me a thug, thug rock, thug rock. Ha ha ha. Rock. Rock. Duck Rock van Sandy Kerr. Een productie van Reggie Griffin was dat. Nou, dan weet je het wel, hè? Altijd goed. En dit is Sky en Bad Boy. En hierna, hierna draaien we Bill Withers. En, ja, don't make me wait. Yeah, you think you fine, don't you? Well, hey, you can't fool me, because I know you are bad Sky en Bad Boy 1983. En deze man is helaas overleden. Ongeveer twee weken terug, Bill Withers. Don't Make Me Wait draaien, draaien we nu uit 1985 van hem. Helaas. Je kent hem eh, natuurlijk wel van Lovely eh, Day. Dat was zijn bekendste. Deze is zeker zo mooi. it's only happen. If it's just a waste of time. If you think it might be wonderful, but you feel you have to fight. geboren op 4 juli 1938 in Fork, West Virginia. En overleden maandag, ja, twee, twee weken terug zeg maar, op 30 maart in Los Angeles, California. Hij werd 81 jaar. En hij heeft heel wat mooi werk gemaakt dus. We gaan hem heel vaak draaien hier. En dat nummer dat staat dus al in de playlist. Dat geldt ook voor deze. Rick James is it? Somebody, the girls got langs of him. funk night. Girls really fine. She likes me good and plenty. She gives me love behind my four walls at night. She's really hot. She understands my problems. and leave her all all. Michael Walden belangs hadden bij Funk Night. Dat was Burning. Tot 7 uur luister je naar De Funky en hier is Cashmere. Come on, baby, now. Lift me off the ground. Keep me on my feet. at your poker place. I know you will. Souvenir 1982. En dit komt uit de playlist De Funky is het met General Kane. So I gave me 50 cent and stuff, told her, you know, get out. I didn't know it was a deal. I told her, hey, hey. The girl, she called me the other day. I didn't know what to do. I give me a dime. Hey, hey man, give me a nickel. hey, what? Mick. Darnell is hier en No Way to Control It. Die, eh, ja, als je hem goed luistert, dan, luistert hij, dan, dan lijkt hij een klein beetje op die van de Pointer Sisters, Automatic. Zelfs de lyrics zijn hetzelfde. De laatste van uur 1. Dadelijk in uur 2 hoor je Denise Williams, Underground, de Conway Brothers, Roofers en Chaka met de Souvenir, OJ's, Roy Ayers, Lefterno, Billy Griffin, Billy and Baby Cap, Junior, Elfie Silas, Brass Construction en Cash Chief. In het tweede uur van langs hadden we een Funk Night, aflevering 125 op deze 11 april 2020. Tot zo, tot na het nieuws van 6 uur. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio- en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat.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 Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Jaco Meurs met het Radio Nieuws. Het kabinet roept bedrijven en deskundigen op om mee te denken bij de ontwikkeling en de inzet van twee verschillende apps om het coronavirus te bestrijden. De ene app maakt gebruik van locatiegegevens op telefoons en moet mensen die in de buurt van een besmet persoon zijn geweest adviseren om twee weken in thuisquarantaine te gaan. De andere app zou gebruikers kunnen checken op symptomen van het coronavirus. Het afgelopen etmaal zijn er in ons land zeven coronapatiënten op de intensive care afdelingen bijgekomen. In totaal zijn het er nu 1391. Het aantal overleden IC-patiënten steeg met 8 naar 387. Ook het aantal herstelde coronapatiënten steeg. Dat waren er de afgelopen 24 uur 178, een stijging van 14. Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, verwachtte dat het ook de komende maanden druk blijft op de intensive care afdelingen. Politici op Aruba zijn niet blij met de Nederlandse lening voor noodhulp vanwege de coronacrisis. Het eiland had om 200 miljoen euro gevraagd, maar krijgt maar een tiende, zo'n 21 miljoen. Volgens de politici snapt Nederland niet dat 8 op de 10 mensen op Aruba afhankelijk zijn van het toerisme en dat er door de coronacrisis bijna geen geld meer binnenkomt. Ook op Curaçao en Sint Maarten zijn politici en ondernemers teleurgesteld over de Nederlandse hulp. Op sociale media wordt verwezen naar de watersnoodramp in 1953, toen de eilanden een inzamelingsactie voor Nederland op poten zetten. En in India wordt de lockdown met twee weken verlengd. De maatregel werd vanwege het coronavirus op 25 maart van kracht en zou komende dinsdag aflopen. Maar omdat in India het aantal coronaslachtoffers blijft stijgen, is de lockdown nu verlengd. En ook Groot-Brittannië heeft zijn dagelijkse coronacijfers bekendgemaakt. De afgelopen 24 uur is het aantal sterfgevallen gestegen met ruim 900, naar bijna 9900. Tot slot nog het weer. Er zijn brede opklaringen en vanavond en vannacht koelt het af naar minimumtemperaturen van 4 tot 11 graden. Het blijft droog. Morgen is het met 18 tot 24 graden opnieuw warm. In de middag neemt de bewolking toe en is er in het zuidoosten kans op een bui. En tot zover het radio-nieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. info en hits. Funky. Funky. En hits. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Funknight. version. De extended remix van Denise Williams. The Wiser Get Week 1986. De opener van deel 2 van Langs de Funk Night 125. The Funky. En dit is Underground. He is doing it. Dancing Now I'm wondering, baby in store for me the rest of the night. So come a little closer. Let me know what's on your mind. Cause this night will soon be over. I could dance with you until the morning light. I hope the music never ends. I just wanna keep on dancing, dancing. control my feet. I just can't stop dancing. My heart is beating faster. Keeping time with them drums. If we get any closer, we'll be having so much fun. Turn It Up uit de playlist hier bij de Funky. En dit is ook heel interessant dit. Souvenir van Rufus en Chaka Khan natuurlijk. 1974 schrijven we. Yes, once you get started, now your OJ's. And don't take your love away. Once you get started. you got to come on. ik nog van uh, die OJ's en Don't Take Your Love Away. Dan hoorde je Roofers en Chaka K 1974 souvenir. Once You Get Started. En hier. Hier is Roy Ayers bij de Funky Fast Money. A commodity that is legal is valid an exchangeable dus. equivalent of all other commodities and used as a measure of comparative market value. Fast. Everybody out there that needs love, say yeah. Yeah! Alright, I can dig it. Now, everybody out there that's looking for love, say yeah. Yeah! Mm-hmm, that's cool. Alright, now, everybody out there that needs some money, say yeah. Now, yeah! Better get a job, alright? And you know that. bekend van de jazzwereld. De fusion om precies te zijn. En dat schurkt natuurlijk weer tegen de funk aan. Het was Fast Money 1982. En dit is ook heel zeldzaam. Left Turno is dit. Out of sight. De Funky. Langs hadden we een Funk Night. Nog een half uur lang. En daarna hoor je Peter Sterrenburg en Peters Platenparade. Na het nieuws van 7 uur dus. guy. Truth. I pat me on my back and give me a heart attack. Oh, girl, the way you move your hips, you make me lick my lips. You know there's a creature for every room, and there's a room <laughs> where you groove me, baby, or where you move me. Achtereenvolgers hoorde je eh, Left Turn en Out of Sight, Billy Griffin and Save Your Love For Me and Billy and Baby Gap. Reprogrammable out the playlist. 12 over half 7. Langs hadden er een funk night is it. De funky. Maxiva Junior, Britse funk. Somebody is dit. En and Look uit de playlist die belangt staat op Funk Night. En dit is een souvenir. Brass Construction is dit, 1983. En dan gaan we eruit met Kashif en The Mood. Na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Bij Langstraat FM natuurlijk. Op deze zaterdagavond. You wanna give it all up, wanna turn the other way.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 Destruction. Souvenir 1983. En daar komt ook deze plaat vandaan. Uit dat jaar dan Kashif en The Mood. Van de LP Kashif, zijn debuutalbum dus, 1983. Dadelijk na het nieuws van 7 uur, hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Veel plezier met hem. En als alles goed is en het niet uh, wordt aangevallen door een vlaag van corona. <laughs> zou zomaar kunnen. Dan hoor je mij volgende week weer tussen 5 en 7 op de zaterdagavond. Met langs gaat er een Funk Night natuurlijk. De Funky. Tot dan, fijn weekend en fijne week verder. het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres